Trudy Vendrieg met het NOS-journaal. Het Deense parlement heeft ingestemd met het opnieuw instellen van controles bij de grens. Vanaf dinsdag staan er bij grensovergangen met Duitsland en Zweden extra douaniers om auto en treinen te controleren die het land binnenkomen. Het idee komt van de Deense gedoogpartij, de DVP, en moet voorkomen dat buitenlandse criminelen het land binnenkomen. Volgens Denemarken wordt het Schengen-akkoord niet geschonden omdat de grenscontroles worden uitgevoerd door douanepersoneel en niet door agenten. De ceo lonen blijven opnieuw achter bij de inflatie. In de eerste helft van dit jaar stegen de lonen met gemiddeld 1,6 procent. Dat is minder dan de verwachte inflatie van 2 procent, maar meer dan de gemiddelde loonstijging in de tweede helft van vorig jaar. De Groningse gemeente Oldambt heeft een hoge ambtenaar ontslagen omdat hij geruime tijd fraude zou hebben gepleegd. De man was hoofdfinanciën en bedrijfsadministratie van de gemeentelijke buitendienst. Onderzoek in de afgelopen maanden heeft uitgewezen dat de man al tijden gemeentegeld in zijn eigen zak stak. Het zou gaan om ongeveer 400.000 euro. Els Swaap, de voorzitter van de Raad voor Cultuur, stapt op. Ook enkele andere leden van de Raad vertrekken. Met het besluit protesteren ze tegen het bezuinigingsbeleid van staatssecretaris Zijlstra. De Raad voor Cultuur spreekt van buitenproportionele bezuinigingen. En de Raad had geadviseerd om de 200 miljoen bezuinigingen uit te smeren over meerdere jaren. Verder vond de Raad dat er ook bij musea moet worden bezuinigd. Veilinghuis Sotheby's vertrekt uit Amsterdam. Het grootste veilinghuis ter wereld wil het aantal veilinghuizen wereldwijd terugbrengen van 10 naar 5. In Amsterdam blijft nog wel een kantoor van Sotheby's, maar veilingen worden daar niet meer gehouden. Het is onbekend hoeveel van de 15 medewerkers daar kunnen blijven. Sotheby's heeft onder meer veilinghuizen in Londen, Hongkong en New York. Het weer. Eerst nog enkele buien, maar later van het westen uit steeds meer zon. De maxima liggen tussen 17 en 20 graden. Morgen iets lagere temperaturen, meer bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Dat is op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp en de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden.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 I see my homie and some suckers all in his mix. I can't forget we're not in love anymore. I things will never be the same again. I how you made that so clear. I I laid all them busters down.